Michel Koenen met het NOS-journaal. De voorstelling van cabaretier Guido Weijers... waar voor het eerst weer 500 man publiek bij aanwezig mocht zijn... is goed verlopen. Bezoekers moesten wel een negatieve coronatest kunnen laten zien. De voorstelling in het Utrechtse Beatrix Theater was bedoeld als proef... om te onderzoeken hoe theaters veilig met de pandemie om kunnen gaan. Het is het eh, tweede testevenement binnen een week. Afgelopen maandag werd er ook al een congres gehouden in hetzelfde theater als proef. Jongeren moeten zo snel mogelijk weer gaan sporten in groepen of in teamverband, zegt sportkoepel NOC-NSF. Jongeren zijn dat in coronacrisis aanzienlijk minder gaan doen, stelt de bond, die ook wijst op de negatieve gezondheidsgevolgen daarvan. Volgens het NOC-NSF lukt het ook prima om jeugd met 17 jaar te laten trainen met hun team. Daarom zou dat met jongvolwassenen ook goed moeten kunnen gaan, schrijft de koepel in de verklaring. De Nijmeegse verzetsman Jean van Geuns is overleden. Hij maakte deel uit van een communistische verzetsgroep... en pleegde onder meer aanslagen op Duitse soldaten. Ook hielp hij Joodse gezinnen naar Zwitserland te smokkelen. En zijn verleden in het verzet werd pas twee jaar geleden bij toeval ontdekt. Van Guns bleek kort na de oorlog naar de VS te zijn geïmigreerd en kwam in de Nederlandse registers van nog levende verzetstrijders helemaal niet voor. Van Guns overleed in zijn woonplaats New York. Hij was 96 jaar. Voetbal in de eredivisie heeft Fortuna Sittard met 2-0 gewonnen van ADO Den Haag. Eerder op de avond verloor VVV voor de derde keer op rij. AZ was met 4-1 te sterk na een rode kaart voor de Venlonaren. FC Emmen pakte voor het eerst dit seizoen drie punten. Pek Zwolle werd met 3-2 verslagen, waardoor de eerste zege van dit seizoen een feit is. Het weer nog. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 6. Morgen wordt het een zonnige dag. Blijft droog bij temperaturen rond 13 graden langs de noordkust... tot lokaal 18 of 19 graden in het zuiden. In de namiddag en vroege avond koelt het wel weer vrij snel af.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 House music has flourished into a musical force no one can ever deny. From embracing diversity to unifying people of all colors under one roof. Who are we? Everybody wants to know the answers to that question. We are house music we ain't going nowhere.